Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Iran stemt toe met het opvoeren van het toezicht op de nucleaire activiteiten. Dat is afgesproken na gesprekken met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens het IAEA e kan er al binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran... die toegang krijgt tot nucleaire installaties. De afgelopen jaren kregen inspecteurs steeds minder toegang. Ook waren er geluiden dat Iran uranium verrijkte om kernwapens te maken. Iran heeft al jaren te maken met zware sancties vanwege de nucleaire activiteiten. Wanneer die zouden kunnen worden verlicht is nog niet duidelijk. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft gezegd dat Rusland en president Poetin moeten boeten voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Ze zei dat bij de oprichting van een nieuwe organisatie... voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden. Volgens von der Leyen heeft de Russische invasie in Oekraïne... onuitsprekelijk lijden veroorzaakt. Ze verwees naar het bloedbad in Bucha... waar een Russische eenheid in één straat tientallen mensen vermoordde. Het beveiligingsteam van misdaadjournalist John van den Heuvel is niets verteld over het internetzoekgedrag van een verdachte in de moordzaak van Peter R. de Vries. Dat schrijven nu.nl en RTL Boulevard. Op de dag van de moord op de Vries googlede de verdachte Van den Heuvels naam nog. Diens beveiligingsteam kreeg dat nooit te horen. Van den Heuvel, die al jaren ernstig wordt bedreigd... hoorde het nieuws van journalisten en noemt dat extra pijnlijk. Het OM erkent dat er zaken niet goed zijn gegaan. De politie heeft nog nauwelijks aanknopingspunten in het onderzoek naar de dode baby... die gisteren werd gevonden in de lek bij Lekkerkerk. Het meisje lag in een tas in een zijarm van de lek. Over de herkomst of haar ouders is nog niets bekend. Volgens de politie is het ook de vraag of de moeder wel medische zorg heeft gekregen. Het weer overwegend bewolkt met soms een bui.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 What comes next will be Global House Vibes with DJ Malzo. Marvelous. Radio. Dance with me. Tell me your secrets. Dance with me. Let's go. Stop. Just breathe. Dance with me. Let's go. Dance with me. Talk to me. stop. Bring the beat back. This is Intense Radio. heartbeat back. Hold my hand. Warning. Tell me your secrets. Dance with me. Stop. Just breathe. Dance with me. Let's go. Dance with me. Talk to me. Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me. Me tratan de matar como que era les algo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. <laughs> Afuera tengo un panamera. Mera, mera, mera, mera, mera, mera, mera, mera, mera, mera, mera, mera, mera, mera, mera, The best house, club and tech house. DJ Malzo. Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en la la la la Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Mariana, la Marianela, la Mariana, Marianela, Mariana, la Marianela, y yo le digo que yo estoy en la Mariana. pasa? Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de Cristo Rey, guay Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de hate, ¿qué pasa?